Hij heeft de fractieleiders uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg... Opstelte werd gisteravond, zoals verwacht, benoemd door koningin Beatrix. De drie partijen hadden om hem gevraagd. Opstelte leidt de onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA. Dat kan rekenen op gedoogsteun van de PVV. De informateur geeft vanmiddag een toelichting op zijn opdracht... en daarna praat hij met oud-informateurs. In Californië hebben voorstanders van het homohuwelijk een belangrijke overwinning geboekt. Een rechtbank oordeelde dat het verbod op een huwelijk tussen homo's en lesbiennes discriminerend is en daarom indruist tegen de grondwet. Tegenstanders kondigden direct na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan. De inwoners van Californië stemden in 2008 in een referendum met een krappe meerderheid voor een verbod op het homohuwelijk. Daarvoor was het voor homostellen in Californië korte tijd mogelijk om te trouwen en dat gebeurde 18.000 keer. In de VS woedt jaren een discussie over het homohuwelijk. In vijf staten wordt het homohuwelijk erkend. Ajax heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. De Amsterdammers speelden met 3-3 gelijk tegen PAOK Saloniki. Dat was na de 1-1 vorige week in Amsterdam genoeg voor plaatsing... omdat de in uitwedstrijden gemaakte doelpunten dubbel tellen. Op het Europees kampioenschap inlineskaten in Italië hebben de broers Ronald en Michel Mulder goud en zilver gewonnen op de 500 meter. Ronald Mulder is de eerste Nederlander die bij inlineskaten een Europese titel heeft behaald. Ronald had eerder op de dag al zilver gewonnen op de 200 meter. De tweelingbroers Mulder schaatsen ook op het ijs. Ronald nam dit jaar deel aan de 500 meter op de Olympische Spelen in Vancouver. Daar werd hij elfde. Dan het weer. Vannacht en in de ochtend komen verspreid over het land buien voor. Later wordt het vanuit het westen droog met wat ruimte voor zon bij 19 tot 21 graden. En vrijdag is het overwegend droog en iets warmer.